Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. China, Rusland en Cuba hebben een plek bemachtigd in de VN-Mensenrechtenraad. Bij de stemming vandaag in New York waren 15 plekken te vergeven... in het orgaan dat wereldwijd toeziet op de naleving van mensenrechtenverdragen. Mensenrechtenorganisaties waren fel tegen de benoeming van vooral China, Rusland en Cuba... omdat die landen een kwalijke reputatie hebben op het gebied van mensenrechten. Dat geldt ook voor Saoedi-Arabië. Dat land wilde ook in de raad, maar kreeg onvoldoende stemmen. Nederland is al lid tot 2022. Door de nieuwe gedeeltelijke lockdown hebben veel bedrijven extra overheidssteun nodig, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Ze pleiten onder meer voor een time-out regeling, waarmee ondernemers tijdelijk kunnen stoppen zonder het risico te lopen dat ze in die tijd failliet gaan. Premier Rutte en minister De Jonge maakten de gedeeltelijke lockdown aan het begin van de avond bekend op een persconferentie. Rutte zei dat het aantal contacten en het aantal reisbewegingen zeker vier weken lang fors omlaag moeten om het coronavirus in te dammen. De horeca moet dicht, evenementen worden verboden en mensen mogen thuis maximaal drie gasten ontvangen, één keer per dag. Buitenshuis mogen groepen uit maximaal vier personen uit verschillende huishoudens bestaan. Ook amateurteamsporten worden beperkt. Alleen kinderen mogen nog in teamverband trainen. Verder wil het kabinet een mondkapjesplicht juridisch mogelijk maken, maar dat duurt nog even. Bij een aanvaring tussen een vrachtschip en een sloep in het Zuid-Hollandse Valkenburg zijn zeven mensen in het water terechtgekomen. Een van hen is door mensen langs de kant uit het water gehaald en gereanimeerd. De zes anderen wisten zelf uit het water van de Oude Rijn te komen. Het weer, het is droog. Bij opklaringen kan het vannacht lokaal afkoelen tot 3 graden.